Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De problemen bij Transavia zijn niet zomaar opgelost. De afgelopen week kon de vakantie van zo'n 15.000 mensen al niet doorgaan. En ook deze en volgende maand is er kans dat er vluchten worden geannuleerd. Transavia heeft problemen met acht van hun vliegtuigen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg. Van één loopt het onderhoud uit. Eén heeft schade door bliksem Drie zijn aangereden door grondvoertuigen, waarvan één afgelopen weekend nog. En drie nieuwe mogen niet vliegen, want het papierwerk is nog niet in orde. Het bedrijf kan niet zomaar andere vliegtuigen huren, want andere maatschappijen hebben ook te weinig toestellen. En niet alleen klanten, maar ook vakkenvullers van Albert Heijn... beginnen de gevolgen van de stakingen in de distributiecentra te merken. Mijn collega's van NOS Stories spraken met tientallen medewerkers... en hoorden verhalen over boze klanten. Soms zijn eh, klanten dan ook wel een beetje nou, teleurgesteld, zou ik zeggen... omdat hun favoriete product er dan niet is. Dan wil ik ze best helpen, maar dan kan ik daar zelf ook niks aan doen. Ook worden de vakkenvullers soms eerder naar huis gestuurd... omdat er geen werk meer is. De melding kreeg voor vanavond iedereen vrij. Bijna elke werkdag worden mensen vrijgelaten en mogen ze eerder weg. En die krijgen dan niet doorbetaald. Volgens vakbond CNV mag Albert Heijn diensten een week van tevoren afzeggen. En doen ze dat later, dan heb je als medewerker gewoon recht op je salaris. Gistermiddag klonk in heel Nederland het luchtalarm voor de maandelijkse test. Maar niet in het Gelderse Alem. Dat was geen foutje, maar een bewuste actie van basisschoolkinderen. Bovenop de luchtalarmpaal bij hun school hebben twee ooievaars een nest gemaakt... En de leerlingen waren bang dat dat mis zou gaan. En dus schreven ze een brief aan de gemeente. Omdat als het luchtalarm afgaat, ooievaars zich misschien wel echt doodschrikken. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Daarom zouden ik en mijn klasgenoten het erg fijn vinden... als jullie de komende maanden het luchtalarm niet aanzetten in Haarlem. Nou, dat hebben ze gedaan. De ooievaars konden lekker in stilte verder broeden. Het weer. Vannacht koelt het flink af, zelfs tot het vriespunt. Morgen is er weer best wat zon, maar niet in het noorden. Het blijft wel droog. Het is 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 She never pleads for my money, but when she feeds me on honey, she gets her needs all the time. I'd take a million trips to her lips if I was a bee, because they're sweeter than any candy to me.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 Welkom terug bij ZFM op zondag. Het tweede uur alweer. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Mensen die vaak naar dit programma luisteren... weten dat eh, mijn tweede uur veelal bestaat uit Nederlandse muzici... waarvan er vele zijn van een zeer hoog niveau. Zoals nu ook Koos van der Hout. Die heeft een eh, cd opgenomen met als begeleiding in dit geval... Eh, Axel Hagen op de gitaar en Joep Lumey op de bas. En het stuk heet Eddie's Dream. nascer o sol. e a noite, é a morte, eu laço o anzol. É peroba do campo, eu é nó da madeira. Cainga, candeia, é matita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, eu quero ou não quero. Veio o vento ventando, eu é fim da ladeira. É a viga e o pão, festa da cominheira É a chuva chovendo e é conversa ribeira Das águas de março e é o fim da canseira É o pé, e é o chão, e a marcha estadeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Eu uma no céu, eu uma no chão É um regato na fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, e o fim do caminho encosto, descosto, eu um pouco sozinho, é um strep, é um prego, eu uma conto, é um conto, é um pingo pingando, eu uma conto, é um conto, é um peixe, um gesto, eu é uma prata brilhando, e a luz da manhã, o tijolo chegando, é a lenha um dia, o fim da picada e a garrafa de cano, o na estrada, e o projeto da casa e o corpo na cama. Meu carro enguiçado é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, uma rã O resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração começando o verão e a promessa de vida no teu coração. was eh, Hermine Deurlo op de chromatische mondharmonica. En die werd begeleid door op de gitaar de zanger Ricardo Insunza. We zijn eh, in dit tweede deel eh, al beland van deze uitzending. Maar we hebben nog niks laten horen van de Sinti-muziek, de Django Reinhardt-muziek. En eh, ik heb een cd gevonden van Titi Winterstein. Dat is een Duitse jazzviolist eh, die in de Sinti-stijl speelt. En eigenlijk de, eh, in Duitsland de grote man was die deze stijl vertegenwoordigde. We gaan luisteren naar een eh, heel interessant nummer. Want daar zit ook meneer Broeder bij op de accordeon. En dat is eh, fantastisch. Het nummer heet Swing 85. Stein. Kijk maar eens op eh, YouTube. Daar zijn heel veel opnames, live-opnames van deze fantastische groep. Met die heerlijke accordeon erbij. En van wild en woest gaan we naar ingetogen. Rita Reis, Under a Blanket of Blue. Peter Beets die begeleidt op de piano. Ruud Jacobs op de bas. En Martijn van Itterson, daar hebben we hem op de gitaar. Under a Blanket of Blue. Under a blanket of blue Just you and I beneath the stars Wrapped in the arms of sweet romance The night is ours Under a blanket of blue A summer night's magic enthralling me so The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear Covered with heaven above Let's dream a dream of love for two Wrapped in the arms of sweet romance under a blanket of blue Thrilling me so The night would be tragic If you weren't here to share it, my dear Covered with heaven above Let's dream a dream of love for two Wrapped in the arms of sweet romance Under a blanket of blue gitaarreis met een trio waarin Martijn van Itterson gitaar speelt. Martijn van Itterson en Jeroen Koning, noem ze maar op. Ze komen allemaal van tijd tot tijd hier op de prachtige zondagmiddagconcerten in de krocht spelen. En laten we hopen dat het nog lang zo mag blijven. Want het zijn allemaal ongelooflijk goede rasmuzikanten. Bernard Berghout en zijn swingmates... die hebben eh, veel dingen op de plaat gezet. En ik ga je laten horen Bernard Berghout, klarinet... de Nederlandse Benny Goodman werd die toen genoemd... Frits Landsberg, de vibrafoon, Bob Dekker... ooit in de uh, drummer geweest in de Dutch Swinkollers Een aantal jaar geleden, helaas overleden... Jeroen Koning, daar hebben we hem. Gitaar en Frans Bouwmeester, een rots in de branding op de bas... Bernie's Tune. just one long kiss. With the moon shining down and the stars kinda frown, say golly, just look what we miss. I feel so smoochy when the night is cool. It's always warm here with you. I feel so smoochy when a seat for one becomes a love seat for two. And I know my career starts and ends right here, right in your loving arms. Smoochy little girl, you, smoochy old character, me. the night is cool, it's always warm here with you. I feel so smoochy when a seat for one becomes a love seat for two. And I know my career starts and ends right here, right in your loving arms. Smoochy little girl, you smoochy old character, old character Dat was zanger-gitarist Klaas Fopma. I feel so smoochy. Dan ga ik nu aankondigen Joop Scholte op de gitaar. Rob Franke piano en een ijzersterk begeleidersduo Koos Series op de bas en Louis de Bij op het slagwerk. En dat is een nummer getiteld A Bit of Sweetness. Thank you. Fappy Lafertin. Onze zeeuw vlaamse Django-adept. Met de eh, Machina de Costura. En op de bas hoorden we de man die heel lang in Heemstede... vanuit Heemstede en heel Europa overal begeleidde op de bas... en inmiddels in Amerika woont Simon, good old Simon Planting. Eh, je luistert nog steeds naar ZFM op zondag vandaag gewijd aan de jazzgitaar, de gitaar in de jazzmuziek. En een mooi voorbeeld ga ik nu laten horen als ik eh, het heb over Greetje Kouwveld. En die heeft jarenlang gespeeld met eh, als twee begeleiders Jan Menu op de sax en Peter Niewerf in 2015 overleden op de gitaar. Nice and Easy. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love. We're on the road to romance, that's safe to say. But let's make all the stops along the way. problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime, cause nice and easy does it every time. be so easy for us to all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be. every time. Nice and easy does it every time. Wish I Knew. We hoorden Martijn van Itterson op de gitaar. Marco Kegel, altsax, Joost van Schuik, slagwerk... en twee jongens, Beets, Peter en Marius, piano en bas. Eerder eh, in dit uur liet ik horen de eh, muziek, de Sinti-muziek... Eh, gespeeld door Titi Winterstein met een accordeon... Maar wij hebben dat ook we hebben hier Brik Abrak. De groep met eh, wederom Simon. Simon Planting op de bas. Jan Brouwer op de gitaar. Reinier Voet, de solo-gitarist. En Gert Wantenaar op de accordeon. En een prachtig stuk waar alles tot zijn recht komt. En het heet The Man I Love. dat is niet waar. We gaan wel spelen wat beloofd is. swingende luisteraars. Eh, ik kon er mezelf vast even aan, want ik ben daar zo na de klok van 10 uur... weer met een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed. Dan komen er weer prachtige ballads voorbij. En, eh, het wordt dus genieten. Tussen de klok van 10 en 12 uur vannacht. Blijf luisteren naar ZFM Zandvoort. verzoekjes mogen via een uh, mailtje. Of eh, via de app, mag ook. Of je mag me wel aan 06 513 72873. 06 513 72873. Ik herhaal het nummer straks nog wel even. Eh, het is alweer afgelopen. Jazz ZFM vandaag in het teken van de gitaar. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Volgende week is er weer twee uur lang prachtige jazzmuziek. Wij gaan besluiten, ik ga besluiten met eh, een Haarlemse groep. Bill Arendsma op de gitaar. Uh, Wim Dijkgraaf op de bas. Frans van Tongeren piano. Kees van Lent op het slagwerk.